Ja, dus zijn Russen die ofwel zijn overgelopen naar het Oekraïense leger... Eh, of zich vrijwillig hebben gemeld via een hele omweg en dan in Oekraïne zijn beland. Het gaat om drie verschillende groepen, drie oppositiegroepen. Um, Oekraïne zelf zegt, deze groepen staan eigenlijk los van ons. Deze actie die we vandaag ja, hebben wij mee te maken. Maar goed, ze zullen ongetwijfeld ook met hulp van Oekraïne... met Oekraïnse inlichtingen, ehm, met Oekraïnse wapens deze aanval uitvoeren. Er was ook een grote Oekraïnse drone-aanval. Rusland zegt dat ze minstens 25 drones en 9 raketten hebben neergehaald. Ook bij grote steden zoals Moskou en Sint-Petersburg. Een extreemrechtse politicus in België moet een jaar de bak in. Dries van Langenhoven, zo heet hij, is de oprichter van de jongerenbeweging Schild en Vrienden. Met die club heeft hij aangezet tot haat, racisme en nazisme, zegt de rechter. Dat crimineel gedrag vormt een bedreiging voor een vreedzame samenleving... waar plaats is voor alle mensen, ongeacht hun ras, geslacht, afkomst, huidskleur godsdienst of overtuiging. Hij is ook veroordeeld voor het overtreden van de wapenwet... en mag tien jaar lang geen politieke functies vervullen of zich verkiesbaar stellen. Nou, over een half uurtje verzamelen 13 jongere organisaties zich bij de Tweede Kamer. Ze zijn boos op een wet die deze zomer ingaat. Die zorgt ervoor dat studenten geen vast huurcontract kunnen krijgen. Volgens de Landelijke Studentenvakbond gebeurt dat omdat het kabinet af wil van internationale studenten die te lang blijven hangen in Nederland. Wat de minister hier eigenlijk doet is alle studenten uitsluiten omdat hij niet alleen internationale studenten kan uitsluiten super oneerlijk, zeggen wij. En dat gaan we ook tegen de Tweede Kamerleden zeggen vandaag. Volgens de bond durven veel studenten zonder vast huurcontract niet te klagen... als er iets mis is met hun woning... uit angst om eruit gegooid te worden. Het weer, het is bijna overal droog. Al komt er vanuit Zeeland langzaam weer wat regen aan. Bij max 10 graden vanmiddag. Morgen vaker droog.